Marina, Marina, Marina, kom dans nog een keertje voor mij. Marina, Marina, Marina, dan maak je mijn hart weer zo blij. Als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien, dan sta ik in lichte laaien, dat doet mijn temperament. Als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien. Nou dan sta ik in lichte laaien, dat doet mijn temperament. Marina, Marina, Marina kom dans nog een keertje voor mij. Marina, Marina, Marina, dan maak je mijn hart weer zo blij. Als ik jou zie draaien, met je rokken saaien, dan sta ik in lichte laaien, dat doet mijn temperament. Als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien, nou, dan sta ik in lichte laaien, dat doet mijn temperament dat doet mijn temperament, dat doet mijn temperament, dat doet mijn temperament.